Een uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tsjechische ober die vorige maand door een groep Nederlandse mannen werd mishandeld in Praag... is weer thuis. Hij lag weken in het ziekenhuis, daar is hij een aantal keer geopereerd. Een woordvoerder van de familie zegt dat hij nog een tijd moet revalideren. De ober greep in toen de ruzie uitbrak tussen zijn collega en de Nederlanders. Hij werd herhaaldelijk geschopt en geslagen. Daar zou hij een bloeding in de hersenen, een gebroken kaak en een gebroken oogkas bij hebben opgelopen... Twee verdachten zitten nog vast, drie anderen kregen voorwaardelijke straffen en zijn het land uitgezet. De Wereld Draait Door en presentator Matthijs van Nieuwkerk... hebben niet onzorgvuldig gehandeld in een interview met Jelle Brand-Corsius... over zijn MeToo-verhaal. Dat heeft de Raad voor de Journalistiek vastgesteld... na een klacht van tv-producent Gijs van Dam. Die stelde dat het programma geen goed onderzoek heeft gedaan... en geen wederhoor heeft toegepast. Ook vond hij dat hij herkenbaar was in het interview volgens de Raad is het niet aannemelijk dat dat voor het grote publiek ook zo was. Beyoncé en Kanye West hebben miljoenen verdiend door het manipuleren van streamingsdienst Tidal, die eigendom is van Beyoncé's man Jay-Z. De dienst beweert dat hun nieuwe albums twee jaar geleden honderden miljoenen keren zijn afgeluisterd, maar volgens een Noorse krant was dat veel lager. Toch kregen de zangers royalties uitbetaald voor het hoge aantal streams. Als de cijfers van Tidal zouden kloppen, betekent het dat elke gebruiker van de dienst gemiddeld acht keer per dag naar het album van Kanye West zou hebben geluisterd. En de vijfde etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Enrico Battaglin van de Nederlandse Lotto Jumbo-ploeg. Hij was de snelste in de sprint. De Australier Rowan Dennis behoudt de roze leiderstrui. Tom Dumoulin staat tweede op één seconde. Het weer nog. Vanavond valt er een enkele bui. In de nacht volgen meer buien. Morgen een stuk koeler met 13 tot 17 graden. In de ochtend is het bewolkt met nog een enkele bui. Later klaart het vanuit het westen op.